Gestart. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Amerikaanse ambassadeur noemde de betogers moedig. Rusland stond bij de spoedvergadering recht tegenover de VS. Iran moet zijn eigen problemen oplossen, vindt Moskou. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zelstra is in New York. Nederland is sinds deze week voor een jaar lid van de Veiligheidsraad. Zelstra roept de Iraanse regering op om geen geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers. De KNVB heeft bij Abdelhak Nouri al voor zijn hartstilstand een hartafwijking vastgesteld. De afwijking werd in april 2014 geconstateerd op een echo, meldt NRC op basis van onderzoek. De KNVB zag geen gevaar voor zijn gezondheid, maar bracht toch Ajax op de hoogte. Volgens zijn familie is Nouri zelf niet geïnformeerd. NRC schrijft verder dat de clubarts van Ajax mogelijk te laat is begonnen met hartmassage... toen de voetballer een hartstilstand kreeg. Zowel Ajax als de familie van Nouri zou een letselschadeadvocaat in de arm hebben genomen. De EOD heeft in het Limburgse Eigelshoven bij Landgraaf een explosief opgeblazen. Om wat voor explosief het ging is onbekend. De stof werd gevonden bij een huiszoeking en is in een parkje onschadelijk gemaakt. Een transgender vrouw uit Chicago heeft een rechtszaak aangespannen om overgeplaatst te worden naar een vrouwengevangenis. Diane Hampton van 26 zit een straf van 10 jaar uit voor een aantal inbraken. Ze zegt in de gevangenis geregeld slachtoffer te worden van seksueel misbruik en ander geweld. De gevangenisdirecteur zou haar kunnen overplaatsen, maar in de praktijk lijkt dat zelden te gebeuren. In de twee vrouwengevangenissen van de staat Illinois zit geen enkele transgender... In de 22 mannengevangenissen zijn er 28. Het weer, het is bewolkt met soms een buit, koelt af naar ongeveer 3 graden.